De confrontatie was in het noordoosten van het land, niet ver van de grens met de Verenigde Staten. Een verkenningsvliegtuig van het leger had een schuilplaats ontdekt van het kartel. Daarop werden er militairen op afgestuurd en kwam het tot een vuurgevecht. Aan de kant van het leger raakten twee militairen gewond. In het gebied strijden drugskartels om smokkelroutes naar de Verenigde Staten. Onder president Calderon voert het Mexicaanse leger een bloedige strijd met de drugskartels. In de drugsoorlog zijn sinds eind 2006 zo'n 28.000 mensen om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas hebben afgesproken dat ze elke twee weken bij elkaar komen om te praten over vrede. De beide leiders spraken in Washington voor het eerst in twintig maanden weer met elkaar. De ontmoeting onder leiding van de Verenigde Staten moet het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven inblazen. Netanyahu zei dat beide partijen pijnlijke concessies zullen moeten doen. Abbas riep Israël op om een permanente bouwstop in de nederzettingen in te stellen. De Amerikaanse Midden-Oosten gezant Mitchell noemde het gesprek tussen de leiders constructief. De eerstvolgende ontmoeting tussen Netanyahu en Abbas is gepland voor 14 september, waarschijnlijk in Egypte. De explosie en brand op een olieplatform in de Golf van Mexico lijken niet te hebben geleid tot een oliespoor op zee. Aanvankelijk waren er nog berichten dat er olie was gelekt, maar volgens de Amerikaanse kustwacht is dat niet het geval. De 13 bemanningsleden van het boorplatform zijn uit de zee gehaald en naar het vasteland gebracht. Naar verluid is niemand gewond. De brand zou inmiddels zijn geblust. In april was er 300 kilometer verderop een ontploffing op het olieboorplatform Deepwater Horizon. Dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Bij de ontploffing kwamen 11 mensen om het leven. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten van het land kan een bui vallen.